uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen hebben boeren gisteravond actie gevoerd op snelwegen. Daarbij zijn onder meer hooibaden en hout in brand gestoken. Ook werd er vuurwerk afgestoken en reden trekkers op de snelweg. De protesten waren onder meer op de A2 bij Breukelen, de A7 bij Purmerend en de A32 bij Steenwijk. Op de A50 ter hoogte van Beekbergen werd asbest in brand gestoken. De weg was enige tijd dicht omdat specialisten de asbest moesten opruimen. Volgens de politie ontstonden er door de protesten op verschillende plekken gevaarlijke situaties. Het aantal passagiers van en naar de vijf grote luchthavens in Nederland is afgelopen jaar gestegen naar 71,3 miljoen. Dat meldt het CBS. Het gaat om een toename van ruim 16 ten opzichte van 2022. Wel zijn er nog altijd minder reizigers dan voor de coronapandemie. De meeste reizigers gingen van en naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Met een speciale variant van de echo, de Dopplermeting... kunnen artsen nu zien of een te kleine baby extra aandacht nodig heeft. Zo'n 10% van de baby's is te klein en worden daarom vaak eerder ter wereld gebracht. Maar dat is maar bij een kwart van de gevallen echt nodig. Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg zuurstof of voedingsstoffen krijgen blijkt uit een nieuwe studie van het Amsterdam UMC en het UMC Groningen. De Dopplermeting laat zien of de placenta goed werkt en of de baby's gezondheidsrisico's lopen. Een Deense farmaceut koopt voor 11 miljard dollar drie fabrieken... om meer diabetes- en obesitasmedicijnen te kunnen maken. Er is veel vraag naar de twee middelen die veel gebruikt worden als afslankmiddel. Beroemdheden als Tesla-baas Elon Musk en Kim Kardashian... prezen de medicijnen van het Deense bedrijf aan op sociale media. Het weer, het is bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. Het is een graad of 9. Ook overdag is het bewolkt en het waait dan opnieuw stevig bij maximaal 12 graden. S'avonds gaat het vanuit het noorden regenen.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 season over. Dreadlock, that thing that I paid a cost. I watched all my castles fall, they were made of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait.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 I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a star. feels like a barbarian still out. I'm losing my battles on the side road. Tell me please, tell me please least, at least, at least, if I ever feel better.